ZFM Verkeersinformatie. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Bij Amsterdam staan nog een paar flinke files na ongelukken. De A9 Alkmaar richting Amstelveen is helemaal dicht bij Amstelveen Stadshart. De politie doet daar onderzoek naar een ongeluk met een vrachtwagen. Het verkeer wordt omgeleid via Amsterdam over de A4, A10 Zuid en de A2. Waarschijnlijk gaat het nog tot half twee vanmiddag duren. Op de omleidingsroute is het extra druk. Op de A4 komend vanuit Den Haag tussen knopend De Hoek en knopend De Nieuwe Meer. 10 kilometer met een half uur vertraging. Aan de noordkant van Amsterdam staan nog files na een ongeluk op de A8 richting Amsterdam bij Zaanstad Zuid. De weg is daar wel weer vrij, maar de vertraging daar is nog zo'n drie kwartier.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 Suddenly, life has new meaning to me. There's beauty up above and things we never take notice of. You wake up and suddenly. suddenly you're in love from your grandma. When you think about you forever geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.